van um, 11 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Afghanistan is morgen uitgeroepen tot dag van nationale rouw... na de zware dubbele aanslag van eerder vandaag. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zelfmoordenaars zich op. Zeker 80 mensen kwamen om het leven en er zijn meer dan 230 gewonden. Vele van hen zijn er slecht aan toe... en er wordt daarom rekening mee gehouden dat het dodental verder zal stijgen. De aanslagen behoren tot de bloedigste ooit in Kabul. Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Het is voor het eerst dat dat gebeurt na een aanslag in de Afghaanse hoofdstad. In Amsterdam heeft vanavond een groot aantal mensen meegelopen in de jaarlijkse Pride Walk. De stoet vertrok vanuit het Vondelpark en trok naar de Dam. De Pride Walk is een signaal tegen homofobie en voor tolerantie en verdraagzaamheid. Tijdens de tocht werden 78 vlaggen meegedragen van landen waar de situatie van homo's, lesbiennes, transgenders en biseksuelen zorgelijk is. Na afloop van de Pride Walk was de officiële opening van de Euro Pride. Die wordt zaterdag 6 augustus afgesloten met de jaarlijkse kanaalparade in Amsterdam. Bij een ongeluk op de Nürnbergring zijn twee doden gevallen. Een auto vloog bij een toeristenrit uit de bocht op de beroemde racebaan. Het ongeluk gebeurde op de beruchte Nordschleife, het oudste gedeelte van de baan. Dat 20 kilometer lange stuk is opengesteld voor plezierritjes. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed in op drie medewerkers van het circuit die naast de baan stonden. De twee inzittenden van de auto kwamen om, de medewerkers raakten ernstig gewond. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieve link die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer tot besluit. In het oosten en zuiden van het land is, de kans op een onweer, is kans op een onweersbui.